Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Uit fik op het bewind in Syrië. Vanochtend bestormden tanks de stad Hama. Daar zouden zeker 80 doden zijn gevallen. President Obama is geschokt door de vreedheid van het regime tegen de eigen bevolking. En noemde president Assad volledig incompetent. Minister Rosenthal wil strengere EU-sancties tegen het bewind van Assad. In de VS wordt nog steeds druk onderhandeld over de verhoging van het schuldenplafond. Verschillende politici in Washington zijn redelijk positief over de kans op een akkoord. Er zou worden gewerkt aan een bezuinigingsakkoord met een omvang van zo'n 3000 miljard dollar. Er komen geen belastingverhogingen omdat de republikeinen daar fel tegen zijn. De meeste leden van de Satudara Motorclub die afgelopen nacht in Amsterdam werden opgepakt zijn weer vrij. De leden van de Molukse Motorclub waren volgens de politie van plan om een ruzie uit te vechten met de Hells Angels. Toen agenten bezig waren om ze te controleren op hun identiteit ontstond een vechtpartij waarbij met flessen en stoelen werd gegooid. In het medisch spectrum Twente in Enschede geldt een opnamestop voor twee verpleegafdelingen. Een patiënt die op allebei de afdelingen heeft gelegen is besmet geraakt met de ziekenhuisbacterie MRSA. Het ziekenhuis wil verspreiding voorkomen van de bacterie die resistent is tegen de meeste antibiotica. Er liggen mogelijk nog explosieven in het huis in Emmen waar zich de afgelopen middag een explosie voordeed. De EOD onderzoekt het huis en tien woningen in de omgeving zijn het voorzorg ontruimd. Bij de explosie raakten twee mannen gewond. Ze zijn aangehouden omdat ze na de explosie probeerden te vluchten. Bij een tankstation in Hogeveen heeft een verwarde man geprobeerd zichzelf in brand te steken. Hij had zich met benzine overgoten, maar omstanders konden voorkomen dat hij zich in brand stak man had eerder al problemen veroorzaakt op de A28, waarna hij was aangehouden. Volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Dan het weer, opklaringen, kans op mist en minima rond 8 graden. Overdag vrij zonnig en de middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. Dit was het ook.